Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer heeft nu echt vakantie. Vanmiddag voerde de Kamer nog een debat over waarom het kabinet is gevallen. En vooraf aan het debat kondigde Mark Rutte ook nog eens aan dat hij uit de politiek stapt. Hij blijft nog wel even zitten tot de verkiezingen in november. Maar belangrijke dossiers zoals stikstof en asiel blijven tot die tijd liggen. En dat kan niet, zegt Kamerlid Pieter Omtzigt. Zonder aanvullende maatregelen zal de armoede zeer sterk toenemen in Nederland. Want het feit dat wij er als politici niet in geslaagd zijn, en ik zeg dat als wij, betekent niet dat het problemen in het land negen maanden kunnen wachten. Na de verkiezingen moet er nog een regering worden gevormd en dat kan ook nog een paar maanden duren. In de Litouwse hoofdstad Vilnius begint morgen de NAVO-top. Het belangrijkste onderwerp is natuurlijk Oekraïne en de oorlog daar. Daar is veel van te merken, zegt correspondent Ardi Stemerding. 31.000 Oekraïense vlaggen eh, hangen er, een heleboel NAVO-blauw je hier op straat. En eh, nou ja, je merkt dat dit echt wel een bijzonder evenement is eh, om te organiseren voor Litouwen. Sterker, het is het grootste evenement dat ze in Vilnius ooit georganiseerd hebben. De grote vraag zal vooral zijn of Oekraïne uitzicht krijgt op het NAVO-lidmaatschap waar ze al lang om vragen. Een land in oorlog eh, NAVO-lidmaatschap geven, dat zou betekenen dat je direct zelf in confrontatie komt met Rusland. Dat wil iedereen nog steeds vermijden. De top duurt twee dagen. Vrouwenvoetbal is een van de snelst groeiende sporten ter wereld. Maar aan gelijkheid met de mannen schort het zo hier en daar nog. Daarom zijn verschillende organisaties, sporters en sportjournalisten... zoals Barbara Barend, een nieuwe beweging begonnen. Ik ben V moet ervoor zorgen dat vrouwen minder worden achtergesteld in het voetbal dan mannen. Barend legt uit waar het zoal nog aan schort. Bijvoorbeeld dat de vrouwen of meiden op de mindere velden moeten trainen of spelen. Ook wedstrijden op het bijveld omdat de heren een dag later moeten spelen. Of bijvoorbeeld geen uitshirt. Dat er wel uitshirts zijn voor de mannen- en jongensteams en niet eh, voor de meiden- of vrouwenteams. De beweging wil ook dat vrouwelijke profs meer betaald krijgen dan nu het geval is. Soms krijgen ze een deel van het jaar zelfs niet betaald.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 Nummertje 2 van deze alternatieve FM. En eh, daarmee komen we ook gelijk meteen in het live gedeelte aan. Ik zei net tegen Luc van het is bijna een jaarlijks terugkerend ritueel. Nou, dat lieg ik, want er zit toch nog wel wat, wat tussen. Maar ik weet wel Absoluut. Ja, want eh, Luc Nijman eh, is eh, vanavond de gast. Maar hij is niet alleen. Uh, is meegekomen. Dus, hallo. Hallo. <laughs> en ik zit ook meteen op zoekresultaten op onze eigen website. En dan zie ik hier ineens staan... Luc Nijman, live optreden 20 augustus 2021. Dus dat is al erg lang eh, geleden. Dus is alweer twee jaar terug. Wauw, twee jaar. Gaat sneller dan je denkt. Gaat dan toch sneller eh, dan je denkt. Wow. En dat eh, andere, dat is wel eens een, dat is ook wel grappig. Dat is een terugkerend foto wat ik altijd als <laughs> fotomoment ja. bij meneer Zuckerberg krijg als een van de twee jarig is, of Rai is jarig, of uh, Luc is jarig. Yeah. En dan vraagt hij altijd, deel deze herinnering. En soms eh, gebeurt het dan wel eens eh, dat, ik dan weer eh, die foto weer, weer eens deel. Dus, Maar goed, dat is al wat, wat langer terug, kan ik me herinneren. Dus dat is al, denk ik, 2017, 16 die kant uit. Dus dat gaat wel heel erg ver terug. Maar ehm, blij dat jullie er zijn, in ieder geval. Bedankt voor het vragen. Ja. Het gaat altijd leuk om te komen. Ja, ja ehm, niets is zonder reden. Want ik, ik weet dat jij een tijdje geleden ook actief bent geweest om materiaal eindelijk uit te gaan brengen. Ja. Zelfs eh, in de, de, rol van redacteur bij 3 voor 12 heb ik daar nog aandacht aan besteed. Dus zelfs dat. Klopt, klopt. Ja, Want eh, dat materiaal dat was al wat ouder, maar dat ben je nu pas echt mee naar buiten gekomen. Precies, ja. Het is... Eh, ik ben iets van acht jaar bezig met, met het materiaal. En, en, en, en, manieren te ontdekken hoe je dat uitbrengt. Ja. Dus ik heb EP's uitgebracht met sommige van die liedjes. En ik dacht van, nou, ik zet hem in een in een, in een mooie vorm. En dan wordt het die vier seizoenen. Vier seizoenen, ja. dat was het, ja. ja. dus ik heb eh, spring uitgebracht en zomer uitgebracht. Maar dan steekt dit bij, uh, bij eh, de, de <laughs> Maar dan winter heb ik een single uitgebracht. En dan uiteindelijk heb ik vorige maand de hele jaar uitgebracht. Het hele jaar. Four Seasons of Love, Soul Love. Ja, ja. ga je er ook vanavond wat van laten horen? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat is wel de bedoeling. Wij gaan wel wat nummers van de, van de album eh, ten hoogte brengen. Ja, dat lijkt mij een goed plan. Dan Uh, Annemarie, want eh, die is ook niet, niet helemaal onbekend. Want sterker nog, we hebben er iets over op onze eigen website nog wat, wat over gezegd. En dat is ook al van twee jaar terug. September, Klopt. September zo'n beetje. er staat hier een bericht, die ik zelf geplaatst heb natuurlijk. Annemarie uh, en Dick Pels brengen hun werk uit bij Chocolate Box Records. Yes. Yes. Dat is al een tijdje terug, hè? Dat, dat eh, je dat... Ja. Maar eh, ben je even goed nog actief bezig geweest daarna? Want ik ben het even uit het zicht verloren, maar... Ja, nou, er is natuurlijk heel veel gebeurd na de cd-presentatie. ja. Afgezien nog van de lockdowns die er waren. Ja, ah, die waren er ook nog tussendoor, hè? Want het was een beetje net een beetje een jaar van nou, we kunnen weer. En dan, ah, was een Holland weer... stilstaan jaar. dat kan ik me nog herinneren van dat jaar. Ja. Dus- ja, en door allerlei eh, familieomstandigheden heb ik een tijdje niks gedaan. Hmm. Maar eh, de afgelopen maanden gaat het weer de goede kant op. Heb ze weer eh, tijd en energie en uh, nieuw nummer uitgebracht. Ja. Ah, dus video dus, uitgebracht. Ja, ook nog. En de video is bijna af. Ja. Bijna, bijna, bijna <laughs> uit. Zeggen, volgende week komt de nieuwe single uit. Ja. dat is heel fijn dat ik dat weet. Want dan kan ik weer die pet van, eh, van de redactiechef van 3 voor 12 weer even opzetten. Want ja, oh, ja, je komt tenslotte uit Amsterdam, toch? Klopt. Zie je, kijk, ja, dan mag je <laughs> meegenomen worden. Dus, uh, dus eh, Amsterdam ja, dus, eh, dus, dus, nou, maar daar hebben we het zelf nog wel even buiten de uitzending ook nog even over. Want, maar goed dat, dat je in ieder geval weer gewoon bezig bent. Ja. ja. Ehm, want er, die samenwerking met, met Lucas is ook niks voor niks, denk ik. Toch? Als ik even jou aankijk, Annemarie. Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik denk dat ik vier jaar geleden voor het eerst bij Lou kwam... om Eigenlijk om te vragen of hij eh, wat met mijn Engelse teksten kon helpen. Kon hmm. feedback kon geven. Nou, daar heb je aan hem wel een goeie, denk ja. ik. Ja. het <laughs> dat was niet zonder reden natuurlijk. Nee, nee. ja. <laughs> Maar ik was toen eigenlijk net begonnen met mijn eerste liedjes schrijven. Mhm. En eh, eigenlijk klikte het zo goed tussen ons dat we meteen alles zouden gaan doen. Dus niet alleen teksten, maar ook samen de nummers zouden gaan uitwerken. En... Ja, want dan herinner ik ook nog een beetje van jouw verhaal. Dat je eigenlijk een dat je eh, pas laat eigenlijk een beetje de muziek ontdekt hebt. Ja. Toch? Ja, nou ja, dat ik zelf ging zingen, eh, dat is al wel een tijd geleden. Hoewel ik volgens mij al begin 30 was toen ik mijn eerste zanglessen neem. Dus ja. dat vinden heel veel mensen natuurlijk toch ook al laat. <laughs> Ja, <laughs> En daarna heel veel gezongen en een zangdocentenopleiding gedaan, veel les gegeven. Maar zelf schrijven is echt iets van de laatste vier, vijf jaar. Ja. Lukt dat? En het is ontzettend leuk. ja. ik ben heel blij dat er op die manier elke keer toch weer ineens een, nieuw stapje... Hoe werkt dat bij, jou dan, eh, als ik even zo vrij ben om eh, daarnaar te vragen? Je bedoelt het songwriting? Schrijven, ja. Schrijven. Ja. Ehm, heb je ook zo'n een of ander dictafoontje waar je dan wat in zegt? Of een blokje met een pen erbij en dat hij op de gekste moment... Oh, dit moet piano. ik zo... Eh, <laughs> ja. ja. de piano is belangrijk. En natuurlijk tegenwoordig die telefoon waar je elk idee meteen even in kan zingen. Ja. Natuurlijk is dat handig. Ja. Zoiets. Ja, <laughs> ja. ja. Maar ik heb niet echt, eh, echt een vaste formule. Dat zou wel heel fijn zijn eigenlijk. <laughs> dat zou wel mooi zijn, ja. ja. Dat zou inderdaad wel mooi zijn, ja. Ja. Maar ook, ook weer saai als je dat weet. Oh, dus het is wel fijn, denk ik, dat je dat niet weet. Dat, vind ik wel. nee, nou wat je natuurlijk ook merkt... is op een gegeven moment dan, dan heb je een, een dingetje gevonden... Ja. wat voor jouzelf dan goed werkt. Mhm. Eh, en het leuke eh, van met iemand samenwerken vind ik dan... dat hij dan ook af en toe kan zeggen... probeer nu eens even iets anders. Ja, Niet elke keer weer die Nee, oké. Dus eh, Luc is wel een beetje de bewaker van dat, eh, dat het niet te eenzijdig eh, gaat worden. Ja, nou ja. in ieder geval weer nieuwe frisse blik op dingen. Hm? Ja. Okay. Ja. en ik vind het geweldig. Ik ben pas begonnen met schrijven, maar ik vind die, de, liedjes heel mooi en vrij ingewikkeld. Het is een soort jazzy-achtig sfeer in, in de liedjes. Terwijl het is jazz achtig dingen. En eh, ze gaat soms eh, dingen doen wat ik denk van... wauw, ik zou dat nooit hebben bedacht. Eh, nee. Niet dat ik alles weet natuurlijk, maar ehm, dat, dat het you know, voor een... Tussen aanhalingstekens beginnen, maar dat is geen beginnen. Ja. Er zit heel veel in. En het komt, weet je, songwriters, je ziet heel veel songwriters hier voorbij komen, denk ik. Het komt uit je. En ik zie in Annemarie, het komt uit haar. Ze heeft heel veel ideetjes en weet, weet wat ze wil eigenlijk. En ehm, ik vind dit lastig. Is dat makkelijk? Dat iemand weet wat hij wil? Ja. ja? Dat is, dat, is, dat leuk. Het is gewoon, dan is een zoektocht van... Hoe, oh, hoe, hoe maken we dat in het echt? Eh, voor de speakers. Ehm, dat het uitkomt. En dat, is mijn job, zeg maar, om, om dat waar te maken. En tussen de twee. Want dan kan ze zeggen van, ik, kan alles doen. En als ze zegt van, nee, dat is niet precies wat ik bedoel. Nou, scrap ermee en dan gaan we beginnen opnieuw. Ja. En dat hebben we een paar keer gedaan zelfs, met die nummers. Ja, ja. ja, en het fijne van Luke is dat hij echt heel goed kijkt en luistert naar wat voor mij werkt. Ja, oké. Dus, hij, dus gaat, eh, hij gaat, er niet van door met je ideeën en, eh, en, en, er zijn eigen invulling aan Hij verplaatst jou, hij probeert zich te verplaatsen naar jou. Hij blijft elke keer goed intunen van... Aha. is dit nog wat je wil? Ja. De magie van Luc Nijmel in ieder geval. Ja, ja, ja. <laughs> Dus- nou. nou. we gaan eh, zo dadelijk natuurlijk, natuurlijk even naar jullie luisteren. Maar eerst draai ik nog sowieso twee nummers. En één ervan is van het album wat je in 2021 hebt uitgebracht. Dat is het titelnummer van, eh, van het album, Inside. Heb je er nog iets over te vertellen? Je zou kunnen zeggen, eh, het gaat over de zoektocht eh, naar de stem van het hart. Dan heb ik er niks meer aan toe te voegen. Dan komt hij nu voorbij. choice coming from my heart inside, inside. The little voice I can't ignore, although it sounds unkind, telling me a deeper truth beyond the logic mind.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 taller than most of my brothers. Still, they tower over me. The art of manhood is being by share my skin. The fluidity sin. I might as well be fiction. Cause I forgot to choreography. My limbs are not supposed to move like water.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 En dat was hem, Xilian, eh, met het eh, nummer My Brother's Tongue is a Gun. Daarvoor hoorde je Annemarie met eh, Inside. En over Annemarie gesproken ze staat aan de andere kant eh, nu ook eh, klaar. En eh, ook Luc Nijman zit klaar. Want als jullie allemaal goed kijken op Jijbuis YouTube... of via de digitale televisiekanalen 40 en 1367 op respectievelijk Ziggo en KPN... dan kun je dat allemaal heel erg mooi volgen. de eerste twee nummers gaan gespeeld worden... En we beginnen met Sing. last night with the next day buzzing in my ears. Trouble funked my brain, played with all my fears. Haven't had this much fun in years. A couple of rounds of boozing And a couple of beers of boozing It ended up being just another one of those same old always takes so long to say goodbye wel. Ja, en we zaten al bij het eerste nummer al. Want dat is altijd, eh, dachten we van... Nou, nou gaan we klappen. Maar in één klap ging je door naar Cowboys Lemons. Want dat, eh, ja, jullie speelden in één klap eh, door. Toen hield ik maar meteen in. Want ik denk, <laughs> voordat okay. <laughs> ga ik ineens klappen tijdens het... maar goed, de kop is eraf. In ieder geval, straks gaan we ze natuurlijk nog een keer horen. Maar nu nog niet. met een minuut of tien dan komt het tweede blok voorbij. Maar eerst hebben we nog Muziek van Cherry Hayes. En dat nummer dat heet On My Mind. Buying all the clothes I like. I got my head dyed, my nails done. I got my nose pierced. And I, I... thought I'd work out of the songs I write. You're the buzzing in my ears at night. Yeah, you, you're still on my mind. Only wish it wasn't all the get away nee, dat is eh, wat ik eerder heb eh, gedraaid. En dit is Marble Waves. En uh, hun nieuwste heet Love Sick. En het is een, eigenlijk een soort variant op een murder ballad. Maar dan iets anders. het heeft te maken met wat liefdesverdriet kan doen in het uiterste geval. En dit is dan de uitwerking. dat het zelfs kan leiden tot moord. Dat is een beetje iets wat de strekking van dit verhaal is. Er wordt toch eh, wel een uh, spanningsveld eh, gecreëerd door de mensen van Marble Waves. Ehm, ik zei al, daarvoor Cherry Hayes en On My Mind. Maar we draaien er nog één en dat is Isolated Hero van Lone. The writer's pen is full of words... The empty paper waits patiently It's an endless search in the universe To find that opening lying in space From the very first draft It can easily take some years find that final release.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 En die kennen we nog van een grijs verleden uh, All Queen. Want hij doet dat niet alleen met Ferdinand Bakker, geloof ik. Doet hij dat samen. En dat is er ook een van uh, All Queen. En ze hebben dat uh, op, ja, dat hebben ze samen gedaan. Loan heet het. dat is het project met, met hun twee. En daar is dit uitgekomen, uit voortgekomen. Isolated Hero. Ehm, we gaan op eh, naar eh, de twee aan de andere kant. En inmiddels eh, heeft Luc de piano ingewisseld voor een gitaar. Dus dat, dat is één. En Annemarie zit nu achter de piano. Dus daar waar Luc heeft gezeten. Dus, ja. Dus ja, het wordt, wordt leuk. En ik had net al stonden Marcus en ik van wanneer kunnen we klappen. Maar het was twee nummers achter elkaar. Maar nu gaan we toch even onder het, het nummer wat we zo dadelijk laten horen. Love in Blue. En als dat afgelopen is, dan gaan wij mij even eh, beschaafd uh, applaus gegeven. God, eh, Love in Blue, dat is het eerste nummer wat we nu laten horen van Luc Nijman en Annemarie. This is nothing like the sun This love is nothing like the moon This love is nothing like the universe This love I give in blue Love has no shadow on the moon cast no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind closed doors. Hell have no fury anymore. comes from the soul Love casts no shadow on the meek Love casts no shadow on the poor Love casts no shadow on the wealthy Love casts no shadow behind closed doors. He'll have no fury anymore. Ooh, I give you eerste nummer van het tweede blokje. Nu komt er een eh, kleins, eh, kleine eh, wisseling weer van de wacht. En is Luc weer achter de piano gekropen. Ja. En gaat Annemarie weer achter de zangmicrofoon staan. En het tweede nummer van dit tweede blokje van twee is Cinderella Story. Although it feels like it's stormy weather. We're gonna ride it out, oh, together. Eh, voor dit moment. Zo direct eh, horen we ze natuurlijk nog in het eh, laatste uur met nog, nog twee nummers. Maar we hebben natuurlijk ook nog nummers die we graag nog willen laten horen. En één ervan is bijvoorbeeld deze die vorige week al is uitgebracht. En dat is van, nou twee weken terug, Yellow Fox. En het nummer dat heet New York. hoorde je hier bij Alternative FM. We doen er nog eh, één en eh, die komt eh, toevallig ook uit deze plaats. Ehm, hoewel hij is niet echt van oorsprong een zandwoorder. hij komt oorspronkelijk uit Alfa aan de Rijn. Rut Houweling, ook hij heeft vorige week weer een nieuwe single uitgebracht. is allemaal straks wat uit moet monden in een album dat heet Accidental Pictures. En tot aan het nieuws van 9 uur hoor je Feeling Alright. sitting in the shade with nothing to hold on to. The warm breeze whistling in the wires, remembering towns I passed through. Back when the distant music played and dreams were gonna come true for all that has transpired. Before I paid my dues, I've got no place to be, and I'm not making any plans.